voor ex-DSB'ers en betrokken inwoners. De bijeenkomst was georganiseerd door de Westfriese gemeenten Opmeer en Medemblik... in samenwerking met de Kamer van Koophandel en het UWV. Volgens burgemeester Van Eyck van Medemblik was de avond onder meer georganiseerd... zodat oud-DSB'ers met dorpsgenoten konden praten over wat het ontslag voor hen betekent. Er waren ook hulpverleners van de GGZ aanwezig en vertegenwoordigers van uitzendbureaus. Tijdens de inloopavond werden twee groepen ex-DSB'ers geselecteerd... die extra worden ondersteund in hun zoektocht naar een nieuwe baan. Het gaat om vrouwen die parttime werken en ICT'ers die hun baan verloren door het faillissement van DSB. De Duitse jeugdfilm De Krokodillenbende heeft op het Cinekit Festival in Amsterdam de publieksprijs gewonnen. De juryprijs ging naar de Koreaanse film Een Nieuw Leven. Bij de televisieprogramma's ging de prijs van de jury naar het NPS-programma Klokhuis. Ook de nieuwe media kwamen aan bod op Cinekit. Zo waren er prijzen voor het crossmediale NCRV-programma Spangas... en de karaoke-site van het VARA-programma Kinderen voor Kinderen. De Amsterdamse politie heeft gisteravond tientallen voetbalsupporters van Ajax en het Kroatische Dynamo Zagreb uit het centrum gezet wegens ordeverstoringen. 34 fans zijn opgepakt van wie er 16 vannacht in de cel moeten blijven wegens openlijke geweldpleging. De wedstrijd in de Europa League eindigde in een 2-1 overwinning voor Ajax. Ook in Eindhoven, waar PSV met 1-0 van FC Kopenhagen won, verrichtte de politie enkele aanhoudingen. FC Twente heeft zijn eerste nederlaag van het seizoen geleden. Tegen het Moldavische FC Sheriff werd het 2-0. En Heerenveen won in Berlijn met 1-0 van Hertha BSC. Radio 1, 2 en 3FM zijn vannacht en morgennacht in een deel van het land een tijd uit de lucht... wegens werkzaamheden aan de zendmast in Lopik. Via kabel of internet zijn de zenders gewoon te ontvangen.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 I'm thinking of you and the things you do to me.